VN-waarnemers hebben vandaag geen toegang gekregen tot gisteren een bloedbad zou zijn aangericht. De waarnemers werden tegengehouden door militairen en dorpelingen. Volgens de dorpelingen zou het te gevaarlijk zijn. De Syrische regering ontkent elke betrokkenheid bij het bloedbad in het dorp, waar volgens activisten 78 mensen zouden zijn afgeslacht. De regering in Damascus zegt dat de beschuldiging dat het leger achter de moordpartij zit op niets is gebaseerd. De Centrale Bank van China heeft het belangrijkste rentetarief verlaagd met een kwart punt tot 6,31 procent. Het is de eerste renteverlaging in China sinds 2008. De maatregel is bedoeld om de Chinese economie te stimuleren. Net als andere landen heeft ook China last van de wereldwijde crisis. De economische groei is afgezwakt. De renteverlaging in China kwam voor de financiële markt als een verrassing. Die reageerde positief en dat leidde tot hogere koersen op de aandelenbeurzen. Archeologen hebben in Londen de resten gevonden van een 16e-eeuws theater waar William Shakespeare nog heeft gewerkt. De resten van het Curtain Theater werden gevonden achter een pub in Oost-Londen. Toneelstukken zoals Romeo en Julia gingen er in première. Hoewel bekend was dat het theater zich in Oost-Londen moest bevinden, was de exacte locatie tot nu toe een mysterie. Het is de bedoeling dat het oude Curtain Theater toegankelijk wordt voor het publiek. In Griekenland is de werkloosheid tot een recordhoogte gestegen. In maart zaten ruim 1 miljoen Grieken zonder werk. Dat is bijna 22% van de beroepsbevolking. Vooral jongeren worden hard getroffen door de economische malaise in Griekenland. Van de 15 tot 24-jarigen is meer dan de helft op zoek naar werk. Van de 25 tot 34-jarige Grieken is dat bijna een derde. Het weer bewolkt met af en toe wat zon, maar ook kans op regen. Temperatuur vanmiddag rond 20 graden. Morgen eerst droog, in de middag opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt dan wel iets koeler dan vandaag. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Gooimeer en Laren 4 kilometer. Verderop tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 3. A10 West naar Zaanstad voor de Koentenol 3. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft 3. Verderop voor knooppunt Kleinpolderplein 3. A15 vanuit Europoort tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 6. En de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer.